en bijna de helft kijkt dagelijks naar pagina 101. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van de NOS naar aanleiding van de 30ste verjaardag van Teletext vandaag. Jongeren tot 24 jaar gebruiken teletext naar verhouding het meest. 4 miljoen Nederlanders raadplegen teletext via internet en 700.000 via de mobiele telefoon. Snelheid en actualiteit worden gezien als de sterkste punten. Ook wordt NOS Teletext als betrouwbaar gezien. 60% van de Nederlanders zegt dat iets waar is als het op teletext staat. Vier Amsterdamse horecazaken van ondernemer Sjoerd Kooistra moeten dicht. Het zijn de cafés Dante, Three Sisters, April en Luxemburg. Kooistra en enkele aan hem gelieerde bedrijven zijn bierbrouwer Heineken nog huur verschuldigd. De kantonrechter in Amsterdam heeft bepaald dat Kooistra de cafés moet sluiten en ontruimen. Ook moet hij de achterstallige huur aan Heineken betalen. Het gaat per pand om enkele honderdduizenden euro's. Als Kooistra de zaken niet zelf ontruimt, mag Heineken zelf actie ondernemen, zo bepaalde de rechter. Het weer zwaar bewolkt in periode met regen. Het koelt af naar een graad of drie. Overdag is het wisselend bewolkt en er vallen buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.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 Op de donorconferentie voor Haiti is veel meer geld toegezegd dan verwacht. Bijna 50 donoren beloofden Haiti voor bijna 10 miljard dollar aan hulp. Haiti en de Verenigde Naties hadden vooraf gezegd dat voor de eerste fase van de wederopbouw een kleine 4 miljard dollar nodig is. De grootste giften kwamen van de Europese Unie en de Verenigde Staten. VN-chef Ban Ki-moon sprak van een goede start. Hij benadrukte dat de toegezegde gelden nu omgezet moeten worden in daadwerkelijke hulp en wederopbouw. De Haitiaanse president Preval zag de uitkomst van de donorconferentie als een teken dat zijn land er na de verwoestende aardbeving van januari niet alleen voor staat. Een derde van de Nederlandse pensioenfondsen heeft nog steeds onvoldoende dekking. Vorig jaar moesten 340 fondsen een herstelplan schrijven